uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In de Kalden in het midden van het land is een massale vechtpartij geweest... in een opvangcentrum voor asielzoekers. Er zijn veertien gewonden, onder wie enkele agenten. De onrust begon gistermiddag toen een kleine ruzie escaleerde. De politie kon de situatie kalmeren, maar in de loop van de avond ging het opnieuw mis. 370 mensen raakten slaags met elkaar. In het opvangcentrum bij Kassel verblijven 1500 vluchtelingen. Twee weken geleden was er ook een vechtpartij. Toen raakten zo'n 60 mensen gewond. Paus Franciscus heeft zijn bezoek aan de VS in Philadelphia afgesloten... met een mis voor honderdduizenden mensen. Eerder op de dag had hij gesproken met slachtoffers van seksueel misbruik. Hij betuigde diepe spijt en verzekerde ze dat de schuldigen verantwoording zullen moeten afleggen. Het eerste deel van het zesdaagse bezoek van paus Franciscus aan de VS had een meer politieke lading. Zo sprak hij het congres en de Verenigde Naties toe. In Bloemendaal is het bestuurscollege uit elkaar gevallen. D66 is uit de coalitie met de VVD en GroenLinks gestapt. Donderdag stapte interim-burgemeester Aaltje Emmens al op. Zij moest een einde maken aan de verziekte bestuurscultuur, maar zag dat niet meer zitten. D66 vindt dat het gemeentebestuur van Bloemendaal nu weer vanaf de basis moet worden opgebouwd. PVV-leider Geert Wilders noemt het geweldig dat geen pijl genoeg handtekeningen heeft om een referendum af te dwingen over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Daarmee wordt een nauwere samenwerking tussen de EU en Kiev geregeld. Wilders zegt campagne te gaan voeren tegen het verdrag. Het referendum van Geen Pijl is raadgevend. De Tweede Kamer kan de uitkomst naast zich neerleggen. Het weer vanuit het noorden neemt de bewolking toe.